Mijn zuster heet een papa gaai, die maakt zo vreselijk veel lawaai. Mijn zuster heet een papa gaai en wat die zegt is niet zo vrij. Bye bye, zwaai zwaai, dat zei de papegaai. Bye bye, zwaai zwaai, dat zei de papegaai. Mijn zuster heeft een papegaai, die maakt zo vreselijk veel lawaai. Ze vindt zonder hem zo zijn dan dan hoort ze geen gekraai. Bye bye, zwaai zwaai, dat zei de papagaai. Bye bye, zwaai zwaai, dat zei de papagaai. Mijn zuster heet een papagaai, die maakt zo vrees veel lawaai. Hij lacht en zegt altijd ai ai als ik een Hollands plaatje draai. Bye bye, zwaai zwaai, dat zegt de papagai. Bye bye, zwaai zwaai, dat zegt de papa. Bye bye, zwaai zwaai, dat zegt de papegaai. Bye bye, zwaai zwaai, dat zegt de papegaai. Dat zegt de papegaai.